Een Nigeriaan die probeerde op eerste kerstdag boven Detroit een vliegtuig op te blazen... heeft gezegd dat hij was getraind in Jemen door Al-Qaeda. President Obama probeert al sinds zijn aantreden de Guantanamo-gevangenis op Cuba te sluiten. Er zitten nu nog meer dan 80 verdachten uit Jemen opgesloten. De VS is bang dat deze terreurverdachten zich opnieuw aansluiten bij militante organisaties als ze zijn teruggekeerd in Jemen. Het Internationaal Monetair Fonds zet IJsland onder druk om de Icesave voorschotten terug te betalen aan Nederland en Groot-Brittannië. Als IJsland zich niet aan zijn verplichtingen houdt, worden verdere betalingen van een IMF-krediet onzeker, zegt een woordvoerder. President Grimson weigert een wet te ondertekenen die de terugbetalingen regelt. De komende dagen zijn er gesprekken tussen het IMF en de regering en de Centrale Bank van IJsland. De bestuurder van een taxibusje is vanavond om het leven gekomen toen zijn bus in Bokstel in botsing kwam met een trein. De twee passagiers van de taxi hebben In 2002 begon hij zijn eigen PR-bureau. Verder schreef Simons ook boeken over onder meer journalistiek en politiek. Begin 2008 werd bij hem longkanker geconstateerd. Hij is vanavond overleden. Sander Simons was 47 jaar oud. De politie heeft op internet een lijst gepubliceerd van de meest gezochte criminelen van Nederland. In eerste instantie staan er acht mannen op. Onder hen zijn Dino Sourel, een drugshandelaar die ook opdracht zou hebben gegeven tot liquidaties. En Fouad El Marzouki, die wordt verdacht van de moord op twee bejaarde vrouwen. De lijst is te zien op www.nationaleopsporingslijst.nl en via www.politie.nl. De bestuurder van een taxibusje is vanavond om het leven gekomen toen zijn bus in Bokstel in botsing kwam met een trein. De twee passagiers van de taxi hebben de aanrijding overleefd.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 Under the boat. All of like you and my baby. From the sound you hear, the happy sounds of a carousel. is het ritme van de winter. reality. of this empty house. I need a drink to get me out. A couple more till I forget. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl could be the last two on earth to start a new world. Just you and me. say No!